Twee uur. Megens met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappijen moeten in de toekomst passagierslijsten aan de overheid geven. Volgens minister Grapperhaus kunnen criminelen en terroristen daardoor sneller worden opgespoord. Grapperhaus zegt dat de gegevens bij een speciale nationale passagiersinformatieeenheid terechtkomen. Die wordt gecontroleerd door de autoriteit persoonsgegevens. De informatie mag vijf jaar worden bewaard. Het verzamelen van de passagiersgegevens is afgesproken binnen de Europese Unie. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Tilburg komt volgende week met een voorstel voor schadevergoeding... voor mensen die ziek zijn geworden door Chroom 6. De gemeente en het NS-bedrijf NetTrain hebben grote fouten gemaakt... bij een werkloosheidsproject waarbij mensen treinstellen moesten schuren. Volgens een onderzoekscommissie vertelde NetTrain niet... dat het giftige Chroom 6 op de treinen zat... en deed Tilburg te weinig aan controle. BOA's in Amsterdam schrijven vandaag geen bonnen uit. De gemeentelijke handhavers voeren actie voor betere spullen... om zich te kunnen verdedigen tegen het toenemende geweld op straat. Zoals een wapenstok, pepperspray en een bodycam. Uit een recente enquête blijkt dat een derde van de bijzondere opsporingsambtenaren... dagelijks te maken krijgt met geweld. Meestal blijft het bij schelden, maar soms worden er ook klappen uitgedeeld. Als de situatie uit de hand loopt, moeten de boa's de politie erbij roepen... maar die is vaak pas na vijf minuten ter plekke. Het kabinet hoeft de gaswinning in Groningen niet per direct te stoppen... heeft de Raad van State bepaald in een zaak die twee Groningers hadden aangespannen. De planning is dat de winning wordt afgebouwd en in 2030 gestopt moet zijn. Maar dat vinden de bezwaarmakers niet snel genoeg gaan. Volgens de Raad van State wordt de kans op aardbevingen niet kleiner... als de gaswinning meteen stopt. Het weer vanmiddag blijft het bijna overal droog. Komt de zon soms tevoorschijn. Het wordt hooguit 4 graden.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 En wil je kijken en luisteren, dat kan ook. Tik je op internet even in zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we gaan beginnen zometeen met Julie Driscoll, Brian Auger en de Trinity... en daarna Huey Lewis en The News. Veel plezier het komende uur. Ruby Square. Dat waren Huey Lewis in de nieuws uit 1986. En dat kwam van de LP 4. En dat riepen ze altijd... Uh, nou, dat niet Huey, en, pardon, niet Lewis in de nieuws... maar als er in het bos een boom werd omgezaagd en die ging vallen... dan moesten ze roepen 4, dat iedereen het wist. En ook op de golfbaan doen ze dat als er een bal geslagen wordt... die niet helemaal de juiste koers volgt... en die dan wat mensen dreigt te raken. En dan 4, Oké, nou, dat is die LP dus van Huey Lewis en The News met Hip to be Square. En we begonnen met uh, Jules Driscoll, Brian Auger en The Trinity... met de voorganger van This Wheel's on Fire, hun grootste hit uit 1967. En dat was eh, Save Me. Oké, en dan zijn we nu toe aan iets uh, rustigs, de derde plaat, altijd. Billy Ocean met de titelsong van zijn LP, Suddenly.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 maar ook met ballads zoals Suddenly. we zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 31 januari 1969. Vier nieuwe binnenkomers. En de eerste vind je op 38. You Ain't Living Till You're Loving. Marvin Gaye en Tammy Terrell. so. zijn Living Till You're Lovin', Tammy Terrell en Marvin Gaye op 38. We blijven even in de soul hangen, want op 37 vinden we... I'm Gonna Make You Love Me van The Supremes and The Temptations. a man to do. Oh, baby. best to get your hooked. Hey, baby. Take me, I'm yours. every breath I take and each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. Supremes and the Temptations. And I'm gonna make you love me vonden we op nummer 37. Vier plaatsen daarboven staan uh, eh, Eamon Corner met uh, zanger Andy Fairweather Low. If Paradise is half as nice. Paradise is half as nice. Dit was Eamon Corder en die kwam binnen op nummer 33. Dan vinden we op de 28 de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is natuurlijk... De klapper van de week. week. En ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog niet eerder van gehoord. Ongelooflijk, maar het is waar. Marv Johnson op 28 met I'll Pick a Rose for My Rose. Het was In The Mood, dat had je ongetwijfeld al lang begrepen. Maar de uitvoerenden, dat waren René and His Alligators. En dat kwam van een extended play, een EP'tje uit 1962.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 En eh, voordat dat zo is, gaan we even in de stemming komen met de Everly Brothers. That'll be the day. 1965, Don and Phil. En That'll Be The Day, het nummer van eh, Buddy Holly. Eh, de tip van Willem die komt eh, vandaag van Emmy Lou Harris. En zij bracht in 1990 een LP uit met de titel Duets. En dan geeft de titel het al een beetje weg. Elk nummer was een duet met iemand die zij zeer waardeert. Onder andere Roy Orbison en John Denver. En ook heel bijzonder, Graham Parsons. En waarom is dat bijzonder? Nou, Graham was op dat moment in 1990 al 17 jaar niet meer onder ons. Maar zij had in 1973 samen met Graham op zijn LP Grievous Angel een eh, duet gezongen. En dat heet Love Hurts. En dat gaan we nu draaien. De tip van Willem. Emmylou Harris met Graham Parsons... te vinden op het, album Duets... maar ook op het album Grievous Angel van Graham Parsons. Uh, verleden week hadden we een eh, uur van de wolf... met eh, een documentaire over Robert-Jan Stips. En die kennen we natuurlijk van Super Sister, van de Nits... en hij is ook tijdelijk lid geweest van The Golden Earring. We gaan een nummer draaien van Super Sister van de LP To The Highest Bidder... En we draaien niet de LP-uitvoering, want die duurt 10 minuten. We draaien de single-uitvoering. A Girl Named You. geworden met die eh, documentaire. Robert-Jan Stips hield niet van simpele composities. In de tweede uur draaien we trouwens een eh, compositie van hem... Eh, uitgevoerd door The Nits. Oké, het volgende nummer hoor je qua titel in het volgende uur ook. Alleen dat is weer iets heel anders dan wat we nu gaan draaien. Van het album Voulez-vous van ABBA draaien we nu Angel Eyes. Ah, met Angel Eyes. En in het volgende uur ga je weer een Angel Eyes horen... maar dat is een volstrekt andere. Net zoals het nummer wat we nu gaan draaien... ook dat hoor je het volgende uur... maar weer in een heel andere uitvoering en ook in een andere taal. Dit is Manfred Mann met If You Gotta Go, Go Now. Listen to me, baby. I'm trying to make you see that I want to be with you, girl. If you want to be with me, but if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. stay all night. Now I'm not trying to question you, to take part in any quiz. It's just that I don't have a watch, and you keep asking me what time it is. But if you got to go, well, it's alright. got to stay all night. Now I don't want to make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, you got to go, go now, or else you got to stay all night. En dat was het jaar 1965, If You Gotta Go, Go Now van Manfred Mann. En een jaar later hadden de Nederlandse Hu en de Hilltops een hit in de top 40 met Your River. is niet de enige hit voor Hu in de Hilltops. Crimea River, want ze hadden nog een hit met Something You Got. En die komt vast nog een keer langs. Eh, de laatste vocale van het eerste uur die komt van Julien Claire. Een Franstalig nummer. En in het tweede uur ook een Franstalig nummer. Maar nu gaan we luisteren naar Julien met Sénérien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. C'est bien. Elles s'en vont comme les bateaux et soudain ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan Tu sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'elle en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin.